van 2 uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Er komt een nieuwe zoektocht naar de vermiste Joey Hofman uit Haaksbergen in Turkije. Het zoekgebied wordt volgens de Turkse politie uitgebreid... en er wordt nu specialistische apparatuur ingezet. Ook zaterdag was er een grote zoektocht... maar die werd na een paar uur afgebroken omdat het te warm was in het gebied. De 21-jarige Hofman werd voor het laatst gezien op 8 juli... in de Zuid-Turkse plaats Silivke. En was daarin het gezelschap van het echtpaar Björn en Derja Breukers, ook afkomstig uit Haaksbergen. Noord-Korea is niet van plan om te stoppen met het testen van lange afstandsraketten. Afgelopen weekend legde de VN-veiligheidsraad nieuwe economische sancties op. Volgens het Noord-Koreaanse staatspersbureau hebben die geen enkel effect. Het land gaat hoe dan ook door met zijn atoomprogramma. Het regime dreigt nu zelf met sancties tegen de Verenigde Staten. Het is niet duidelijk welke maatregelen Pyongyang tegen de VS wil en kan nemen. Een grote groep Afrikaanse migranten heeft vanochtend vroeg de Spaanse enclave Ceuta in Marokko bestormd. De grenspolitie werd volkomen verrast. Volgens het Rode Kruis wisten zeker 186 mensen binnen te komen. De enclaves Ceuta en Melilla worden herhaaldelijk bestormd door Afrikanen die naar Europa willen. Rond de Spaanse enclaves staan hoge hekken. De bestorming van vanochtend was bij een grensovergang, waardoor de migranten niet hoefden te klimmen. Twee mannen die vannacht in Duitsland een plofkraak hadden gepleegd... zijn opgepakt in Huizen. Dat gebeurde na een achtervolging van zo'n 200 kilometer. De mannen uit Zaandam en Utrecht waren na de plofkraak via de A1 naar Nederland gevlucht... Bij Huizen reden ze met hoge snelheid de bebouwde kom binnen. Daar kreeg de auto een lekke band en werden ze klemgereden. Het weer veel zon, ook wat bewolking. Het wordt 20 graden op Texel en ruim 24 in Limburg. Morgen eerst zon, maar smiddag stevige buien. De rest van de week is het wisselvallig en vrij koel voor augustus, een graad of 20.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 Verderop is de weg dicht tussen Afwit Den Dolde en Knopen de Rijnsweert... vanwege bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Verkeer richting Utrecht neemt de afrit de Uithof... en kan dan via die kant Utrecht inrijden. Het gaat nog een klein half uur duren.